Ze hadden gesjoemeld met betalingen aan voetballers of met de exploitatie van hun kantine. Maar acht van de 84 amateurclubs hadden hun financiën op orde. Turner Jury van Gelder hangt een schorsing van twee jaar boven het hoofd... na zijn bekentenis vanmiddag over cocaïnegebruik. De Nederlandse Gymnastiekunie heeft hem al een voorlopige schorsing opgelegd. Van Gelder mag niet trainen in officiële turnhallen en niet meedoen aan wedstrijden. De tuchtcommissie van de Unie moet zo snel mogelijk een formele termijn aan de schorsing verbinden. De autoriteit Financiële Markten verdenkt het vastgoedfonds TRE van verduistering en oplichting. Volgens de AFM is het onduidelijk wat er is gebeurd met ruim 47 miljoen euro die bij TRE is ingelegd. Dat geld zou worden gebruikt voor hypotheken op villa's en appartementen in Turkije. Maar de AFM vraagt zich af of dat wel is gebeurd. Justitie is bijna klaar met de uitvoering van de pardonregeling. Ruim 27.000 asielzoekers mogen op basis van de regeling in Nederland blijven. 6.000 mensen krijgen geen verblijfsvergunning. Volgens staatssecretaris Al-Bayrak moeten nog wel voor 3.000 mensen onderdak worden gevonden. Niet alle gemeenten werken daar goed aan mee, zegt Al-Bayrak. In Londen hebben zich honderden fans van Michael Jackson verzameld. Ze zijn bijeen bij de hal waar hij vanavond zou beginnen aan zijn afscheidsconcerten. Ze namen een minuut stilte in acht op het moment dat de deuren van de O2 Arena hadden moeten opengaan. Michael Jackson, die op 25 juni overleed, zou in Londen 50 optredens geven. Het weer, vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt af tot 14 graden. Overdag morgen schijnt de zon geregeld, maar kan het vooral in de middag ook regenen. Onweersbuis ook mogelijk. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het. the one. upon a pair. 106.9 ZFN own to as beautiful as you. Yeah, shoot bed. take a chance on ever. explain where I went wrong. I just don't know.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 wishing forget. And now I'm wishing that you would go. you.